Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De bombardementen en beschietingen tussen Israël en Hezbollah zijn gestopt... nadat vannacht een staakt het vuren in Libanon is ingegaan. Correspondent Nasra Habib Allah vertelt wat er is afgesproken. Het gaat om een staakt het vuren van 60 dagen... waarin Hezbollah zich terugtrekt uit Zuid-Libanon. En ook het Israëlische leger zal zich geleidelijk terugtrekken uit Libanon. En het idee is dat het Libanese leger daar vervolgens dan wordt ingezet... Eh, om te voorkomen dat Hezbollah zich hergroepeert in dat gebied. Monique vluchtte in oktober weg uit Libanon en kan niet wachten om terug te keren. Met twee maanden ben je maar altijd aan dat huis aan het denken en aan alles. En er zijn natuurlijk ook doden in de familie gevallen. En gewoon, eh, eh, eh, het trekt me er naartoe. Ik moet er gewoon naartoe. In de eerste uren lijken de partijen zich aan de afspraken te houden en is het rustig. In Roermond staat een bioscoop op instorten. Gisteravond was er een brand in een café naast het gebouw. Door de vlammen is een muur van de bios oververhit geraakt en instabiel geworden. In de buurt staat ook een flat met bijna 200 appartementen. De bewoners daarvan hoeven nog niet weg... maar de brandweer sluit niet uit dat er later vanochtend alsnog een evacuatie komt de plannen van de publieke omroepen om de sociale veiligheid op de werkvloer te verbeteren zijn niet goed genoeg. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer, die daarover advies geeft aan het kabinet. Begin dit jaar kwam er een rapport uit waarin stond dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de NPO. Sindsdien zijn er goede initiatieven, maar die zijn niet bij iedere omroep even sterk volgens Hamer. En mensen met een warmtepomp kunnen maar heel moeilijk een monteur vinden om die te onderhouden. Ook deze man uit Deventer kreeg steeds nee te horen. Elk bedrijf dat hij belde had wel een andere reden. Onbekendheid met het soort installatie dat we hadden. Eh, mensen die alleen maar onderhoud eh, deden aan installaties die ze zelf aangelegd hadden. Ook ehm, te weinig capaciteit of een opnamestop die men had. Eh, er waren legio ehm, redenen om afgewezen te worden. Een vereniging Eigen Huis kreeg in een maand tijd bijna 2000 meldingen. Vooral van mensen in een nieuwbouwhuis. Vaak was daar nog niks geregeld voor het onderhoud van de warmtepomp. En het weer nog een grijze dag met heel veel regen. Later vandaag trekt er ook nog een storm voorbij. Dus dan krijg je bij alle nattigheid ook nog eens veel wind over je heen.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 De weg is wel weer vrij. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A2 naar Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer. En ook dat kost je een kwartier extra. Dan de A8 eh, van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en het knooppunt Koenplein. Doe je er ook een kwartier langer over. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen Stadshart 10 minuten vertraging. En de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette 11 kilometer.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 Nou, hoort ik ben een beetje schor nog. 14 dagen geleden corona opgelopen. Uh, nou ja, gisteren eh, ook radio gedaan. En toen bleek het allemaal nog goed te gaan. En vanmorgen stond ik op. Een heese Sinterklaas. Ja, ja. ik heb een beetje help uh, van u nodig. Een beetje help. die belde me net op. Hij zegt, eh, ik hoor het aan je stem, Charles. Charles. Ja, hij, zegt, hij zegt het natuurlijk op zijn Engels. Charles, I hear your voice. Your voice is not alright. So I'm, eh, I'm eh, offering you my help. Nou, ik zeg, nou Paul, het is hartstikke leuk, dankjewel. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Duif zacht de week door. was young, so much younger than gone. I'm not so self-assured kan ik niet eens meer zeggen, luisteraars. Oeh, dat kan ik niet eens meer zeggen. Die is maar treurig Oh, man. Ik moet bijna huilen. Here it comes again. Die vreselijke nare coronaziekte. Eenmaal begonnen is corona niet meer te stoppen. Heb ik nou long covid? Nee, ik hoop het toch niet zeker. I see see her look. inside of me. dank eh, Paul McCartney toch in het bijzonder voor zijn hulp natuurlijk. Die net heeft geboden, dankzij het feit dat mijn stem een beetje uh, het afheet, de luisteraars. Maar dan heeft u een donkerbruine stem van Sinterklaas constant op de radio. Is toch leuk, de man is in Nederland. En moet niet vergeten dat Sinterklaas het ook moeilijk heeft. Eh, vooral vandaag met al die regen en al die stormen. Het is niet te geloven, hè? Dit, zijn de hollies. Ja, het is maar dat u het weet. don't talk to him And if he tells you I'm untrue Then darling, here's what you must do Don't talk to him And if he tells you I've been seen Walking around with Sue and Jean He's lying again Lying again Do anything that you want to But darling, this I beg of you Don't talk to him words he has to say He'll break your heart Let your love for me prove strong While we are far apart So just remember what I say Trust in me while I'm away For I'll be true And just remember my true love is brighter than the moon above for only you try to say my love for you is only play Merely a win Just close your eyes and count to ten Think of me again, but don't you talk to him Close your eyes and count to ten and think of me again, but don't you talk to him. Cause if you hear the words he has to say, he'll break your heart. Let your love for me prove strong while we are far apart. So just remember what I say, trust in me while I'm away, for I'll be true. Just remember my true love is brighter than the moon above for only you And if this guy should try to say my love for you is only play Merely a whim Just close your eyes and count to ten Think of me again but don't you talk to Een beetje zo rond de kerst gedraaid dit. Maar eh, ik, eh, ik, we, we all stand together, luisteraars. toen ik vanmorgen wakker werd. Vroeg wakker werd. Ik was heel vroeg wakker om half zes al. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Een duif die om half zes al van zijn nestje vliegt. Ja, het is echt gebeurd vanmorgen. En weet u wat er gebeurde vanmorgen? Toen was u in mijn gedachten. You were on my mind. Well, I woke up this morning. You were on my mind. I said, you So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. I got troubles, oh, I got worries. you woke up this morning, you were on my mind. I said, In en Sint Peters. You are on my mind. Wacht even luisteraars, wacht even. Even eventjes doorzagen, hè, want die week moet wel door. al die nattigheid buiten. Kun je toch niet maken dat je de week niet doorzaagt, duif? Eh, valt nog niet mee voor zo'n oude duif, hoor, met zo'n zaag. Klinkt afgezaagd, maar... Eh. Take it or leave it, Searches. dat er een hoop mensen op dit moment, eh, luisteraars, op dit moment zitten te wachten op een lekker stukje cabaret. En nou, dan gaan we straks van genieten hoor, na het volgende nummer. De Spiks en de Speks van de heren Bee Gees. Where is the sun that shone on my head? The sun in my life, it is dead, it is dead. is the light that would play in my streets? And where are the friends I could meet? I could meet. Where are the girls I left far behind? The streets and the space of the girls. the spicks and the spicks of the girls on my mind. Where is the girl I love all along? The girl that I love, she is gone, she is gone. vertellen. Het is vinyl. Het is een langspeelplaat, maar wel leuk hoor. We komen een beetje in de Sinterklaas weer. Kom Gaat allemaal op je gemak zitten. Vanwege onze kopies, commandant de kapitein Levenberg is mee verzocht geworden maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. en dan nou heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken, ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen dat de Sinterklaas op de volgende wijze gevierd gaat worden geworden. De viering zal dus vrijdagmiddags plaatsvinden op vrijdag december de 5e. Dat is dus de 5 december, vrijdag dus. Te beginnen na de lunch en eindigen na de viering als zodanig. Van 14.00 uur tot 16.00 uur zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze compie bezoeken. Voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. Is dat duidelijk? We Zwarte pieten. heen. Na Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek vier Zwarte Pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden neergezet. Duidelijk. Dan weer luisteren. Dan krijgen we het welkom, hier, Moniel. 14.00 uur zal de compie bij de vlaggenmasten opgesteld geworden in Rotte van Derry. Al daar zal dan Sinterklaas als zodanig worden ontvangen door de kopiescommandant in nieuwe. Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen hoornsignalen worden afgegeven worden door één muzici. Richtlijnen voor de wachtcommandant. In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklaas als zodanig herkenbaar is aan een rode puntmuts. Gevolgd door een witte baard. Het geheel afgedekt geworden met scharlaken. Herstel een scharlakenmantel waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wezen is zichtbaar gebleven. Duidelijk, vragen? één vraag en dan krijgen we de volgende perina. Zahamenzon. Na nou, de horensignalen zal een Zahamenzon plaatsvinden. Van het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hiervoor zal de garotplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden. De woorden Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Zullen in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen worden gewezen geworden in... Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. want we zitten allemaal aan de versterker. liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter. Zoals het lied dat al begint met de woorden makkers staakt. Duidelijk. Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden. Eén doorschrenend plastieke zak. Inhoudende dubbele punten. Ja, dat is... Er zitten dus geen dubbele punten in de plastieke zak, mannen. Kan licht aanleiding zijn tot misverstanden. Ga ik die zin opnieuw lezen. Zonder de dubbele punten. De zak zal inhouden, inhoudende. Luisteren. één doorschijnend plastieke zak inhoudende... één speculaaspop van beiderlei kunnen. Eén tahaipop in de rang van korporaal. en tien ongegradueerde pepernoten. Eén suikerhart, dan wel één suikerbeest... in de kleuren wit, roze en steenroze. En één chocoladeletter bruin. Dan wel. Nieuw lezen. Eens. Volle lezen. Niks te lachen. Eén chocoladeletter bruin. Dan wel wit uitgeslagen. Voorstellende de letter I. In verband met de benarde posities van Financiën. 3 zal daarom ook zonder punt worden geleverd. Vrijwilligers kunnen die punten zelf aanzuigen. Is het duidelijk? Vragen? En dan gaan we over tot de viering als zodanig. Na het uitgiften van de plastieke zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig. Met het daarbij behorende uitreken van de geschenken, de surparises, alsmede het uit luide borst lezen van de rijmen. Uit luide borst. Geschenken. Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse van een minimumbedrag van de laagste 7,50 en een maximumbedrag van ten hoogste 5 gulden. Is dat duidelijk? Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstanden dat geen demonstrappen kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Dat kunnen we niet hebben, is dat duidelijk? Sur Parisis. Voor het maken van de Sur Parisis zijn bij de Fourier de volgende artikelen op afroep te verkrijgen een steefsel en andere plakmiddelen. Papieren, touwen en zellotapen. Garoenezee. Een keukenstrahoop. En appelstrahoop. Rinsen. Luister mannen, als medemuizen en andere ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Bij het vervaardigen van de surparises zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de racemagazijnen. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen CQ gadichten worden toegevoegd geworden. Een voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen. Zint had al dagen lopen denken... wat hij aan stippel, stippel, stippel zou geven. dan nou wees ik erop, mannen, dat in plaats van stippel, stippel, stippel... de naam ingevuld kan worden van de persoon... waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden... dan kan het rijm dus beginnen met... Zint had al dagen lopen denken wat hij aan Willem van Bree zou geven. Heeft men niet Willem van Bree maar huips naar Heders getrokken... dan gaat het Rijmels volgt luiden. Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huip Snijders zou geven. Is dat duidelijk? Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig. naar mannen, in. Laat maar zeggen, Leo heb kor getrokken. Hey, het loopt, hè? Geen andere gedachten, man, hè? Leo heeft kor getrokken. En Leo wil Cor een balpen geven. Dan kan Leo rijmen voor Cor een pen die schrijven kan. Ja, dan weet Kees ook, het is niet ken, maar kan. Maar kan rijmt niet op pin. En dan zou je dus moeten krijgen voor Cor een pan die schrijven kan. En dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 7,50. het voor kormpan die schrijven kan... Ken Leo wel een pen inpakken. Maar dan moet het feit dat in het pakket als zodanig geen pan, maar een pen wordt aangetroffen... als een zeur Parise worden aangemerkt geworden. Is dat duidelijk? Daar hebben we de slotbepalingen. Een aantal mannen zal ook des avonds binnen moeten blijven... aangezien de Sinterklaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden. Voor die mannen zal er een blik wijven worden opengetrokken. Voor de overige gerechten wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden. Met in verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel erop kan blijven. Na tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezet worden geworden.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 I feel inclined to blow my mind. Guitar, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. I Tell you what I'll do. What will you? I'd do? like to go there now with you can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? we Will touch the sky? That's why the tea is there. I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful disappeared. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bite. They all come out to groove about.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 Jack, is it true? one look. That's all it took, yeah, just one look. That's all it took, yeah, just one look. That's all it took. maar één blik nodig, luisteraars. Eén blik doperten. En eh, het kwam allemaal goed met de Hollies.